Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten om geen sigarettenpeuken uit het raam te gooien. Dat is sowieso verboden, maar de bermen zijn nu zo droog dat ze snel in brand kunnen vliegen. Er zijn vandaag al een paar permbranden geweest. Of een brandende peuk daarvan de oorzaak was is niet bekend. Het kan bijvoorbeeld ook door een stukje glas gekomen zijn. Door het aanhoudende zomerweer drogen de bermen naar verwachting nog verder uit. Bij zo'n 350 horecazaken in Amsterdam hangt de regenboogvlag uit vandaag. Kroegen, maar ook de Adamtoren, Paradiso en de Melkweg... hebben de gevel in de kleuren van de regenboog of hangen de vlag in top. Het is een statement van de Amsterdamse horeca... tegen het geweld en de onverdraagzaamheid... waar de LHBTI-gemeenschap mee te maken heeft. Dylan Groenewegen heeft voor de tweede dag op rij... een etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlandse sprinter greep de zege in de achtste etappe... die eindigde in Amiens... Het was een vlakke rit over 181 kilometer. Groenewegen zei na afloop dat hij zich minder goed voelde dan gisteren... maar dat de ploeg hem in de goede positie bracht. De Belg Krek van Avermaat houdt de gele trui. België is derde geworden op het WK voetbal. In de troostfinale wonnen de Rode Duivels met 2-0 van Engeland. Al in de vierde minuut kwam België op voorsprong door een doelpunt van Meunier. Hazard maakte in de 82e minuut 2-0. Morgen is de finale van het WK tussen Kroatië en Frankrijk. Tennisser Novak Djokovic heeft voor het eerst in drie jaar de finale van Wimbledon bereikt door een zege op Rafael Nadal. In de halve finale ging het gelijk op, na vier sets stond het 2-2. De Serviër won de laatste set uiteindelijk met 10-8. In de finale neemt Djokovic het morgen op tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. De finale bij de rolstoeltennissers is al gespeeld... En daar heeft Diede de Groot voor de tweede keer Wimbledon op haar naam geschreven. De speelster uit Oudewater won in twee sets van landgenote Aniek van Koot. Het weer vanavond en vannacht is het helder en koel met een minimumtemperatuur van 12 graden. Morgen volop zon, dan wordt het 24 tot 29 graden. Maandag wordt het met 30 graden lokaal.